Naast hakenkruizen komen we ook iets anders tegen. Twee Jodensterren, waarvan er één een Ausweis bij heeft liggen. Een identiteitsbewijs dat werd verstrekt door de Duitse bezetters. Eigenlijk, eh, de ene is een dood, is het ander is een brood. Eh, daar komt het eh, op neer. Het is echt uh, walgelijk. Zo'n Jodenster met ID-bewijs kostte 2500 euro. De Joodse organisaties vinden het heel kwetsend en willen dat de rechter zich erover uitspreekt. Minister Grapperhaus onderzoekt of dit soort beurzen helemaal verboden kunnen worden. De laatste Britse militairen hebben Afghanistan verlaten. Na 20 jaar komt er een einde aan hun missie, zegt premier Johnson. It's the culmination of a mission unlike anything we've seen in our lifetimes. Ook Nederlandse militairen deden mee aan de missie. Zij vertrokken begin deze maand. Amerika wil zijn soldaten uiterlijk komende week weg hebben uit Afghanistan. In de buurt van Raalte in Overijssel is een auto met vijf jongeren tegen een boom geknald. De auto moest worden opengeknipt om ze eruit te krijgen. Ze zijn alle vijf zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk waardoor de auto van de weg raakte. Feyenoord speelt zo voor het eerst een wedstrijd in de eredivisie voor vrouwen. Andere topclubs hadden al langer een vrouwenelftal. Bij de Rotterdammers duurde het wat langer. De speelsters zijn blij dat ze nu voor het echi mogen. Dat je dan nu ook nog eens als eh, vrouw in het eerste kan spelen wat eigenlijk ja, daar kon je alleen maar van dromen. En dat dat nu realiteit kan, wordt, dat is natuurlijk wel heel tof. Trots, maar ook van strijd. En een beetje het onoverwinnelijke van wij zijn wel Feyenoord. En dat willen we ook wel laten zien. Over een kwartier begint die eerste wedstrijd van de Feyenoord-vrouwen tegen ADO Den Haag. Het weer, het is nog steeds bewolkt, maar vanmiddag wordt het wat vaker droog. Het is wel fris tussen de 17 en 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat voornamelijk file door wegwerkzaamheden. Zo wordt er gewerkt op de A9, die is zelfs helemaal dicht... tussen Badhoevedorp en Amstelveen. Kost je op de A4 ongeveer 10 minuten voor knooppunt de Nieuwe Meer... Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Beverwijk heb je ook een kwartier verdraging door werkzaamheden.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 Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who? love ZFM. Hoor je nu overal. Hoor je nu overal. Ieder en maal weer.